kwamen mensen juichend uit hun huis. Daarbij werd ook in de lucht geschoten. Gisteravond werd bekend dat het Israëlische Veiligheidskabinet besloot om akkoord te gaan met een bestand waarmee ook Hamas akkoord zou zijn. Het is de bedoeling dat Egypte bemiddelt tussen de partijen. De afgelopen elf dagen zijn volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zeker 230 Palestijnen gedood. Aan Israëlische zijde zijn 12 mensen om het leven gekomen. Ook de derde dag van de klopjacht naar een voortvluchtige militair in België heeft niets opgeleverd. De komende dag gaat de zoektocht verder, zegt het federaal pakket. De 46-jarige Afghanistan-veteraan Jurgen Konings verdween begin deze week met een aantal wapens die hij uit een legerkazerne had meegenomen. Hij heeft extreemrechtse sympathieën en uit afscheidsbrieven bleek dat hij het gemunt heeft op virologen en de Belgische overheid. Zijn auto werd dinsdagavond gevonden in de buurt van het Nationaal Park Hoge Kempen. De autoriteiten denken dat hij zich nog steeds heeft verschanst in het natuurgebied. De rekenkamer van de gemeente Rotterdam is kritisch over het nieuwe Feyenoordstadion. Er zijn volgens de rekenkamer nog te veel vragen over de financiering. In juli zou de gemeente een definitief besluit nemen... om met een bijdrage van 40 miljoen euro mede-eigenaar te worden. Maar vanwege de vele onduidelijkheden is het volgens de rekenkamer nog te vroeg... om daar een besluit over te nemen. Het nieuwe stadion is een belangrijk onderdeel van Feyenoord City... waar ook woningen, winkels en uitgaansgelegenheden komen. De totale kosten worden geschat op anderhalf miljard euro. Het weer minima vannacht rond 10 graden. Overdag overal afwisselend zon en wolken met soms een bui en zware windstoten.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 Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Maar zag niet wat je had verwacht. En hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij.